uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederlandse politiemensen hebben in 2008 in Argentinië gepraat... over de mogelijke uitlevering van Julio Potsch. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werd gezegd dat in de gesprekken niet over uitlevering is gesproken. Er loopt een procedure van de voormalige piloot tegen de Nederlandse staat. Onder meer omdat Nederland mee zou hebben gewerkt aan zijn uitlevering. Poch werd in 2009 met hulp van Nederland in Spanje opgepakt... en daarna uitgeleverd aan Argentinië. Hij zou hebben meegedaan aan de dodenvluchten. Poch werd in 2017 vrijgesproken. De provincie Gelderland gaat de eikenprocessierups met voorrang aanpakken langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Die wordt gelopen van 16 tot en met 19 juli. Verschillende Gelderse gemeenten waarschuwden vorige week dat ze de bestrijding van de rups niet meer aankonden. Volgens een gedeputeerde voor de provincie Gelderland is het te laat om dit jaar nog in de hele regio op te schalen. Hij wil wel al kijken naar preventieve maatregelen voor volgend jaar, zodat de overlast door de eikenprocessierups in Gelderland dan beperkt kan worden. De Duitse webwinkel Zalando investeert 200 miljoen euro in een distributiecentrum in Blijswijk. Met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter wordt het een van de grootste distributiecentra van Nederland. Er moet ruimte komen voor zo'n 1500 banen. Zalando had vorig jaar een omzet van 5,4 miljard euro... en wil de komende vijf jaar de omzet meer dan verdubbelen. En daarom is de webwinkel flink aan het uitbreiden op verschillende plaatsen in Europa. Ruim 5 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de Nederlandse voetbalsters de finale van het WK hebben gehaald. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg de Zweedse vrouwen na verlenging met 1-0. Jackie Groene schoot in de 99ste minuut de winnende treffer binnen. Aanstaande zondag speelt Oranje de finale tegen de Verenigde Staten. Die wedstrijd is om 5 uur in Lyon. Het weer. Flink wat zon. In het noorden en oosten wat meer bewolking. Aan zee wordt het 19 graden. In het zuidoosten lokaal 24. Morgen in het zuidoosten zomers warm. In het noordwesten maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 It's my favorite, but you can keep it en de lekkerste van toen. cigarette flops Finally flip the switch on that drop top Rock out the Ray-Bans you bought It's time to bring on summer It's time to ice down the coolers Load them up with beer Buffett's in town You've been waiting all year to hear Margaritaville It's time to bring on summer Bring on the good times, break out the cheap wine, get your buzz back. Out in the sunshine, grab you a party crowd. Go on and get loud. Find you that four-month lover. Bring on summer. pick up the phone that boss Tell him ain't nothing wrong But I ain't coming in hoss No words gonna stand in my way Of bringing on summer Bring on the good times Break out the cheap wine Get your buzz back Out in the sunshine Grab you a party crowd Go on and get loud and Find you that four-month lover bring on summer. Grab those ping pong balls and cups, for the PBR and light up. Bring on the good times, break out the cheap wine. Get your buzz back out in the sunshine. Grab you a party crowd, go on and get a laugh and when the sun goes down Bring on the good times Break out the cheap wine Get your buzz back Under the moonlight Grab you a party crowd Go on and get loud And find you that four-month lover Dat was Chase Rice en Bring on the Summer hier bij Nashville. En dan hebben we het gelijk over het thema. Want de komende twee uur hoor je alleen maar liedjes die over de zomer gaan. Dus we hebben een hele zonnige show voor je. Eh, Daniel Bradbury, ja, wie kent haar niet? In 2013 won zij The Voice of USA. En van haar debuutalbum Daniel Bradbury ga je luisteren naar de Endless Summer. En daarna Americana van Cash Murphy en A Sunny Day. I remember you We're falling hard underneath the stars we dance slow to the radio. First taste of love, couldn't get enough in the pale moonlight, just flying by. things would have had a couple kids by now. to Nashville Country Radio. his house so very strong. Cause he figured he might be staying up there pretty long. Now he and his girl, they climb a little higher up inside this ring of fire. Not sure if they should drink or pray. They're just hoping and waiting mm-hmm. for a sunny day. A sunny day. A sunny day. on a cloudy day. I can almost hear St. Peter call with the voice of an angel, and that's all. And honey, that's all. That is all. Honey, that's all. in the that's a fact. I'm thinking about him on this railroad track. How it sure helped me find my way when I was hoping and waiting mm-hmm, for a sunny day. Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. got a can lie free. Sunset loving in a parking lot. It's just you and me getting free. Sunset loving in a parking lot. It's just you and me getting free. Sunset loving in a parking lot. It's just you and me getting free. Sunset loving can lie dat waren Cheyenne Kimball, Rachel Reinhardt en de broers Mike en Tom Cousin. Oftewel Gloriana en de Sunset Loving uit 2012. Deze band was van 2008 tot en met 2017 actief in de countrymuziek. Helaas dus niet meer, maar ze hebben genoeg hits achtergelaten om die in de show te kunnen draaien. Eh, Dustin Lynch, daar gaan we nu mee verder. Hij zingt over een verloren liefde die hem aan de zomer doet denken. Dit is Sun Don't Go Down. down in its barefoot holding up white Adidas Black ink on a sunburned line, Pulling me in like a full moon riptide Last flash of red light faded The way only God could paint it Innocence disappearing just like The footprints in the sand at high tide On top of the world The edge of the cliff Hands singing on heaven I remember the second I tasted your lips sun don't California dreamers You singing over the speakers In a Wrangler on the water Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. Ah, ja, die pluggy. Sneaking out of my house, I was just 16. Met you in the dark down by the creek. mess around until we got cold feet. Summers in Kentucky, they were hard to beat. 25 years later, our lives have changed. Meeting girls on the road who are half my age. Sometimes I them out the creek when I'm on stage summers in Kentucky, man, I miss that place. Used to press your pussy up against my mouth. Now you've had a couple kids and it's all stretched out. Starting to think we can figure it out. Summers in Kentucky wanna be back now. you ever feel like ditching your man, grab your kids, hit the road with the country band. There's room for all y'all inside of my land. Start our lives all over cause of aging like shit. That's why I think we'd be the perfect fit. Summers in Kentucky, man, I sure miss. I'd give up all the pussy and the young shade enough. Bring your flabby ass back, now, would be enough. I'm both looking pretty rough. Since the summers in Kentucky, man, I miss that stuff. Dat was Wheeler Walker Jr., oftewel Ben Hofman, want daar is een alter ego van. Uit 2017 was dit de Summers in Kentucky. We hebben in deze thema-show hebben we deze keer geen spotlight-album, maar elk uur een spiegelplaat. En daar zijn we nu bij aanbeland. In 1998 zette Garth Brooks het op de plaat en in 2001 brachten Benny Nijman en Tony Willet hun album Count, nee, American Duets brachten zij uit. Je gaat twee keer luisteren naar een, liedje met een titel die toch wel heel erg aan de zoom gerelateerd is. Want ja, als je van cocktails houdt, waarom zou je dan niet graag toe pina coladas willen? Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues, I was watching the news, when this fella came on TV. He said, I'm telling you, that science has proved, that heartaches are healed by the sea. So bring me two pina coladas. I want one for each head. Let's set sail with Captain Morgan. So bring me two pina coladas. I gotta have one for each. Head. Let's set sail with Captain. you. veel spiegelplaat. swear to my soul, tonight I'm gonna paint this down.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 to Nashville Country Radio. zo heette het nummer van Farewell Angelina Shotgun Summer. De band is genoemd naar een liedje van Bob Dylan en dit nummer kwam uit 2016. En daarvoor hoorde je een oudje uit 1973, Dottie West en Country Sunshine. De Eagles, ja, dat is natuurlijk een band die heel veel hits op hun naam heeft. Maar dat ze zo lekker nummers zouden kunnen schrijven dat in eenzelfde week als de titelsong van het album Desperado geschreven wordt, ze ook nog eens date nummer voor elkaar krijgen. Ik vind het heel knap. Tequila Sunrise uit 1973. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye He was just a hired hand working on the dreams he planned days go by. for the girls of summer. All the girls of summer. I hold their memories in the winter time and watch them come alive in the warm sunshine. From coast to coast and every city in town for the girls of summer for the girls of summer McCoy en The Curls of Summer. Fate Hill, daar gaan we nu naartoe. Zij maakte in 2006 het album Fireflies. En daarvan ga je luisteren naar Sunshine en Summertime. die nummers over de zomer. Dat was Fate Hill en The Sunshine and The Summertime. Blake Shelton, daar gaan we nu zo mee verder. Hij heeft in 2014 het album Bringing Back The Sunshine uitgebracht. En daar ga je zo het titelnummer van horen. Maar wat leuk is om te vermelden dat Blake samen met Card Brooks binnenkort ook nog een duet gaat uitbrengen. Dat gaat heten Dive Bar. En die ga je natuurlijk tegen die tijd ook hier bij Nashville beluisteren. Maar eerst natuurlijk Bringing Back The Sunshine. Sunshine. Hier is Blake Shelton. Been forever since I've been gone Haven't held you in so long Miss you more than words can say It's okay to let them go informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Cash en de Cold Beer of Night. Want op zo'n warme dag, wie wil er s'avonds dan niet zo'n koud biertje uit de koelkast trekken? Chris Lucas en Preston Brush natuurlijk. En voorheen heten ze natuurlijk de Low Cash Cowboys. Maar dit was gewoon Low Cash en dat bekt natuurlijk veel lekkerder. Bluegrass, daar is het nu tijd voor geworden. De Bluegrass Diamonds met de Sunny Side of the Mountain. En daarna Cassidy Pope met Summer. Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai.